Binnen de PvdA is weerstand tegen het plan om illegaal verblijf in Nederland strafbaar te maken. Toch kiest 71% van de ondervraagden voor het voortbestaan van het kabinet met de VVD vanwege de economische crisis. De uitkomst van de peiling geeft partijleider Samson een steun in de rug aan de vooravond van de PvdA-ledenraad. De politie heeft bij een ecoduct in Renen tevergeefs gezocht naar de vermiste broertjes Ruben en Julian uit Zeist. Het was de eerste keer dat agenten een gebied doorzochten sinds eerder deze week een bos in Limburg werd uitgekampt. Waarom er vandaag bij het ecoduct werd gezocht is niet bekendgemaakt. Ook bij Doren heeft de politie weer een stuk bos doorzocht. Agenten hadden prikstokken bij zich, maar ook hier werd niets gevonden. Het speurwerk vandaag van zo'n 200 vrijwilligers bij recreatiegebied het Doornse Gat heeft ook niets opgeleverd. In Hoedekenskerken in Zeeland is een giftige Afrikaanse cobra ontsnapt uit een huis. De eigenaar heeft zelf de politie gewaarschuwd. Eén beet van het reptiel kan al dodelijk zijn. Een medewerker van het Rotterdamse havenziekenhuis is met tegengif onderweg naar het Zeeuwse dorp. De politie heeft slangenexperts gevraagd om de speurtocht naar de cobra te begeleiden. De politie in Bulgarije heeft in een drukkerij 350.000 valse stembiljetten gevonden. Volgens de eigenaar zijn ze afgekeurd, maar het Openbaar Ministerie onderzoekt of ze waren bedoeld om fraude te plegen. De drukkerij-eigenaar is raadslid voor de centrumrechtse partij van premier Borisov. Zijn bedrijf drukte ook stembiljetten voor de nationale overheid. Drie dagen geleden leverde hij nog ruim 8 miljoen biljetten af bij de kiescommissie. De Bulgaren kunnen morgen naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Het weer, buien en in het oosten kans op onweer.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 I wanna make it with you. I wanna make it with you. I want everything I do. I wanna make it with you. I wanna make it with you. I want everything I do. I wanna make it with you. I wanna make it with you thing I do. I wanna make it with you. I wanna make it with you. I want everything I do. I wanna make it with you. I wanna make it with you. I wanna make it with you. I wanna make it with you. I wanna make it with you. I wanna make it with you. I wanna make it with you. I wanna make it with you. I wanna make it with you. I wanna make it with you. I wanna make it with you. with you. I wanna make it with you. I wanna make it with you. I wanna make it with you. I wanna make it with you. I wanna make it with you. I wanna make it with you. I wanna make it with you. I wanna make it with you. I wanna make it with you. I wanna make it with you. Thank you for listening to Global House Vibes with EJ Malzo. Be sure back next time with the hottest house vibes on the planet. van ZFM.